Levi van Eck met het NOS-journaal aan de FBI is geweest... in het onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland in 2016. In het memo nemen de democraten het op voor de inlichtingendienst. In een eerder memo van de Republikeinen werd het optreden van de FBI juist hevig bekritiseerd. In beide memo's is geheime informatie van de FBI opgenomen... wat tot veel debat over de publicaties leidt. In Utrecht zijn afgelopen avond zes bestelbussen uitgebrand... De bussen stonden op een afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidse Rijn. De bestelbussen zijn allemaal van transportbedrijf GLS. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Of de branden te maken hebben met de reeks autobranden van voor de jaarwisseling in andere wijken in Utrecht kan de politie nog niet zeggen. Kamervoorzitter Ariep vindt het onacceptabel dat de Turkse krant Saba vijf Kamerleden van Turkse afkomst verraders noemt. De regeringsgezinde krant schrijft dat de Kamerleden van VVD, GroenLinks en SP Turkije hebben verraden met de beslissing om het bloedbad onder Armeniërs begin 20e eeuw als genocide te bestempelen. Ariep zegt in Nieuwsuur dat gekozen volksvertegenwoordigers vrij voor hun mening moeten kunnen uitkomen. In Italië is een week voor de parlementsverkiezingen in verschillende steden gedemonstreerd. Het ging om betogingen van neofascisten, antifascisten, eurosceptici en voor- en tegenstanders van migratie. Een manifestatie van Lega Noord in Milaan trok 50.000 deelnemers. Deze eurosceptische anti-immigratiepartij is lid van de centrumrechtse coalitie... die grote kans maakt de verkiezingen te winnen. Net als de partij Forza Italia van oud-premier Berlusconi. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 4 en min 7 graden. Overdag veel zon. In het noorden misschien wat sneeuw en hooguit 1 graad boven nul.